Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De site van PVV-leider Geert Wilders is gehackt. Op geertwilders.nl was een foto te zien van de Turkse premier Erdogan. Die werd door een PVV-lid eerder een islamitische aap genoemd. En in de Tweede Kamer ontstond daarover gisteren veel rumoer. Inmiddels is de site uit De verantwoordelijkheid voor het hack is opgeëist door een groep die zegt een negatieve beeldvorming over Turkije te willen rechtzetten. Burgemeester Cornelis van Gouda heeft niet genoeg gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden toen hij in 2007 een huis in Ghana liet bouwen. Dat schrijft KPMG in een onderzoeksrapport. De burgemeester ging in zee met aannemers die ook zaken deden met de gemeente Gouda. Ook is met de bouw begonnen zonder dat er een bouwvergunning was, staat in het rapport. Cornelis had zelf om het onderzoek geraakt omdat hij de geruchten de kop in wilde drukken dat hij voordeel heeft gehad van de bouw. Hij spreekt een aantal punten in het rapport tegen, en zegt dat hij er juist alles aan heeft gedaan om belangenverstrengeling te voorkomen. Woensdag vergadert de gemeenteraad van Gouda over de kwestie. De raad heeft Cornelis tot nu toe gesteund. De Europese beurzen zijn rond het middaguur opnieuw weggezakt. In de ochtend schommelden ze een rond de openingskoers, maar de AEX staat nu op zo'n 2% verlies en de verliezen in Frankfurt, Parijs en Londen zijn vergelijkbaar. Beleggers lijken toch niet gerustgesteld door een verklaring van de ministers van Financiën van de G20. Die beloofden met een sterk en gecoördineerd internationaal antwoord te komen om de economische crisis te bezweren. De verklaring was volgens de Franse minister Bayrouin niet gepland, maar een reactie op de forse verliezen op de beurzen. De ministers van Financiën willen voor de G20-top van begin november met een actieplan komen. Vandaag begint in Washington de najaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank. Dan het weer bewolkt en plaatselijk een bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 19 in het zuiden.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 A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 3 kilometer. De rechtrijshoek is dicht, er staat een vrachtwagen stil. Op de A15 Europort Rotterdam tussen de knopen de Benelux en Vaanplein 8 kilometer. Daar stond een auto in brand. Bij het Vaanplein zijn twee rijstroken dicht.